moet met het RWS Journaal. PvdA-kamer nog in de Tweede Kamerverkiezingen. Monash zegt in de Leeuwarden Courant dat Samson niet degene is die de PvdA uit het slop kan trekken. Het Tweede Kamerlid zou graag zien dat burgemeester Van der Laan van Amsterdam en Abu Talib van Rotterdam zich kandidaat stellen voor het lijsttrekkerschap. Samson zegt in een reactie dat ieder PvdA-lid zijn voorkeur voor een volgende lijsttrekker mag uitspreken, dus ook een Tweede Kamerlid. Vandaag houdt de PvdA een partijcongres in Amersfoort. Paus Franciscus en patriarch Kirill van de Russisch-Orthodoxe Kerk zeggen dat christenen worden uitgeroeid in veel landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De kerkleiders hebben een gezamenlijke verklaring van eenheid getekend tijdens hun historische ontmoeting in Cuba. Het was voor het eerst sinds eeuwen dat leiders van beide kerken met elkaar spraken. Het aantal republikeinse kandidaten voor de presidentsverkiezingen in de VS is teruggelopen naar zes. Jim Gilmore, oud-gouverneur in de staat Virginia, is afgehaakt. Hij speelde geen serieuze rol van betekenis bij de eerste twee voorverkiezingen. In New Hampshire stemden er 12 mensen op de 66-jarige Gilmore. Hij wijdt zijn gebrek aan succes onder meer aan de tv-debatten. Het seizoen van shorttracker Shinky Knecht is voorbij... door een harde val tijdens de wereldbekerfinale in Dordrecht. De schaatser ligt met gebroken ribben, een klein scheurtje in zijn lever... en inwendige kneuzingen in het ziekenhuis. Knecht mist nu onder meer het WK in maart in Seoul, waardoor hij zijn wereldtitel niet kan verdedigen. Voetbal in de Eredivisie heeft Cambuur in eigen huis verloren van FC Utrecht. In Leeuwarden werd het 2-0 voor Utrecht. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur daalt tot lokaal min 4 graden. In het noorden kan mist ontstaan.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 She's lying. There won't be some. love somebody, set them free. That's is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is.